Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Spaanse reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de tweejarige peuter Julen. Het jongetje viel bijna twee weken geleden in de buurt van Malaga... in een 110 meter diepe put. De peuter werd rond half twee vannacht gevonden... maar zoals al werd gevreesd bleek hij te zijn overleden. Hulpverleners hadden grote moeite om de jongen te bereiken. De ondergrond bleek te bestaan uit een harde steenlaag. Meerdere keren moesten explosieven worden gebruikt om verder te kunnen graven. De A4 bij Leiden-Dorp is het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland. Dat zegt Stichting Incident Management Nederland. De stichting telde het afgelopen jaar 52 ongelukken op het stuk snelweg. Volgens de stichting worden de ongelukken veroorzaakt... doordat de snelweg van drie naar twee rijstroken gaat. Opvallende stijger in de lijst is de A8 bij Zaandam. Daar ging het vorig jaar 38 keer mis... terwijl er een paar jaar eerder gemiddeld zo'n zes ongelukken plaatsvonden. Een Amerikaanse politieagent heeft per ongeluk een collega doodgeschoten. Dat gebeurde toen de twee met hun dienstwapen zaten te spelen. Het slachtoffer is nog naar een ziekenhuis gebracht... maar daar is ze later aan haar verwondingen overleden. De schietende agent is aangeklaagd voor dood door schuld. De Amerikaanse shutdown is voorlopig voorbij. President Trump heeft een noodwet ondertekend... waardoor de Amerikaanse overheid tijdelijk wordt heropend. Ook kunnen nu de salarissen van zo'n 800.000 ambtenaren weer worden uitbetaald. De shutdown heeft 35 dagen geduurd. Het is de langste sluiting ooit. Trump kan het niet eens worden met het congres over een nieuwe begroting. Hij wil ruim 5 miljard dollar voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico... maar het congres is het daar niet mee eens. Als er binnen drie weken geen definitieve begroting wordt vastgesteld... dreigt een nieuwe shutdown. Het weer, het is bewolkt en er kan lokaal een spat regen vallen. De komende uren gaat het op meer plaatsen regenen.